Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in een dorp in Canada zijn minstens negen doden gevallen. Twee mensen raakten zwaar gewond, meldt nieuwszender CBC News. 25 anderen worden nog onderzocht in het ziekenhuis. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. De schietpartij was op een middelbare school en in een nabijgelegen woning in de staat British Columbia, in het westen van Canada. Naast de negen dodelijke slachtoffers is ook de schutter omgekomen. Volgens de politie heeft de vrouw zichzelf om het leven gebracht... en zijn er geen andere verdachten. De politie in Arizona heeft iemand opgepakt in de zaak rond Nancy Guthrie... de ontvoerde moeder van NBC-presentator Savannah Guthrie. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat en wat de mogelijke rol van deze persoon is... Nancy Guthrie werd in de nacht naar 1 februari meegenomen uit haar huis in Arizona. Gisteren werden bewakingsbeelden gedeeld van een gewapend persoon voor haar huis. Er is 6 miljoen dollar losgeld geëist. De Raad van Toezicht van het Noord-Brabants Museum in Den Bosch... onderzoekt de werkcultuur bij het museum. Aanleiding is een anonieme brandbrief van medewerkers. Ze schrijven over een angstcultuur, hoge werkdruk en medewerkers die ziek thuis zitten. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het Noord-Brabants Museum. De brandbrief is ondertekend door 21 van de 60 medewerkers. Er is een extern bureau ingeschakeld om onderzoek te doen. Op dag 4 van de Olympische Spelen is Nederland op de medaillespiegel gezakt naar plek 10. Na het goud en zilver van Leerdam en Kok van maandag... is het de gemengde ploeg gisteren niet gelukt om een medaille te winnen... Vandaag zijn er nieuwe kansen voor Nederland. Schaatsers Jenning de Bo, Kjeld Nuis en Joep Wennemars komen in actie op de 1000 meter. Het weer, in het noorden nog kans op mist. Verder is het vandaag overal bewolkt met hier en daar regen.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 De schutter heeft zichzelf gedood. Racisme en discriminatie neemt online toe na discriminerende uitspraken in de Tweede Kamer. Zo meldt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Vooral online racisme en discriminatie tegen moslims en joden neemt toe... na uitspraken van Kamerleden. Op de winterspelen in Italië zijn vandaag nieuwe medaillekansen voor Nederland. Schaatsers De Bo, Nuis en Wennemars komen in actie op de 1000 meter. Ze nemen het op tegen onder andere titelfavoriet Stoltz uit de VS. Het weer vandaag overal bewolkt met regen en het wordt 4 tot 11 graden.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 me. Hey, hey, baby. When you rock your hips, you know that it amazes me. Got me off the hook and nothing else don't face me. Can you be my one and only sunshine lady? No, if not, maybe. Hey, baby.